Marnik Zampersen met het NOS-journaal. President Biden heeft Donald Trump telefonisch gefeliciteerd en hem uitgenodigd in het Witte Huis. De president zei ook zich in te zetten voor een soepele machtsoverdracht. Komende dag geeft Biden een toespraak. De speech staat gepland om 5 uur Nederlandse tijd vanuit de tuin van het Witte Huis. De moeder van de ontvoerde baby Santiago wordt vandaag overgeleverd aan Frankrijk, melden Franse media. Ze werd eind vorige maand met het kind en de vader gevonden op een Amsterdamse hotelkamer. Het kind was een paar dagen eerder meegenomen uit een ziekenhuis in de buurt van Parijs. Daar lag het in een couveuse. De vrouw moet in Frankrijk voor de onderzoeksrechten verschijnen. Franse media schrijven dat het kind mogelijk werd meegenomen... omdat de ouders bang waren de voogdij kwijt te raken. Ze waren bekend bij de politie. In Duitsland heeft de liberale FDP zijn vier overgebleven ministers teruggetrokken uit de regeringscoalitie. Aanleiding is het ontslag van de liberale minister van Financiën, Lindner. Hij werd afgelopen avond weggestuurd door bondskanselier Scholz. Die zegt dat het vertrouwen weg is. Scholz gaat nu verder met de Groenen. In januari volgt er een vertrouwensstemming in het parlement. De verwachting is dat Scholz die verliest... en dan volgen er waarschijnlijk in maart nieuwe verkiezingen. Dat is een half jaar eerder dan gepland. De Boekenbon Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Esther Gerritsen... voor haar science fiction roman Gebied 19. Die gaat over de verdwijning van een vrouw die is overgebracht naar een nieuwe planeet. De jury noemt het boek bevreemdend, mysterieus en ongelooflijk.